Vijf uur. Jobboot met het NOS Journaal. Duitse banken nemen extra veiligheidsmaatregelen in het grensgebied met Nederland... om de aanhoudende stroomplofkraken te voorkomen. Die worden voor een groot deel gepleegd door Nederlandse daders, ook wel de Audi-bende genoemd. Met snelle, gestolen auto's rijden ze naar Duitsland, blazen daar een pinautomaat op... en rijden met hoge snelheid weer terug. Om plofkraken te voorkomen sluiten veel banken s'avonds de foyers af... waar geldautomaten staan, doen ze er minder geld in... en stoppen ze inktpatronen in geldcassettes. De spanning tussen Turkse Nederlanders na de koepoging in Turkije vorige maand is nog steeds voelbaar. Bij antidiscriminatiebureaus zijn 80 meldingen binnengekomen van mensen die zich gediscrimineerd voelen. Het aantal Nederlanders van Turkse afkomst dat elkaar bedreigt, intimideert en discrimineert neemt nog steeds toe, zeggen de bureaus. Na de koepoging van een maand geleden liepen de spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en de geestelijke Fethullah Gulen in Nederland flink op. Vooral in de regio Rotterdam kreeg de politie tientallen aangiften van bedreiging. Veel mensen verwijten politie en justitie dat ze met die aangifte te weinig doen. In Voorburg zijn verschillende auto's, tientallen huizen en een basisschool beklad met jihadistische teksten. Op de muur van de school staat onder meer een doodsbedreiging voor PVV-leider Wilders, meldt Omroep West. Op een andere plek is met graffiti de naam van de leider van IS op de deur geschreven. De politie doet sporenonderzoek en roept getuigen op om zich te melden. Twee jaar geleden waren er ook al jihadistische leuzen op muren in Voorburg gekalkt. Toen ging de politie uit van baldadigheid. Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft in Rio goud gewonnen op de 10 kilometer in het open water. De 22-jarige zwemster lag een groot deel van de race op kop en wist die voorsprong tot aan de finish vast te houden. Het is het eerste succes voor Nederland voor wat betreft zwemmen op deze Spelen. In het zwembad stelden favorieten als Ranomi Jojo teleur. Het weer vrij zonnig en op de meeste plaatsen droog. Het is 19 tot 23 graden. Morgen meer zon, alleen in het midden en noorden eerst nog wat wolkenvelden.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk, 5 kilometer... De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 6. A20 Gouda Hoek van Holland. Een half uur vertraging in de file tussen Rotterdam Prins Alexander en het Kleinpolderplein. Die file is 6 kilometer.